Er werken 220 vaste krachten en 100 uitzandkrachten bij het bedrijf. Toezichthouder de Nederlandse Bank was de afgelopen dagen druk bezig om het faillissement in goede banen te leiden. De geldautomaten in het land blijven ondanks de financiële problemen gevuld. Onderdeel dat nu in problemen is, houdt zich alleen bezig met geldtransport van en naar winkels. De burgemeester van de Mexicaanse stad Tlaxiaco is nog geen twee uur na zijn arrestatie gedood. Hij werd op straat beschoten en raakte gewond. De burgemeester overleed in het ziekenhuis. Vier anderen raakten ook gewond, onder wie twee andere lokale bestuurders. Politici in Mexico zijn vaker het slachtoffer van geweld. Van september 2017 tot augustus vorig jaar... zijn er 175 politici in Mexico vermoord. Vaak waren de moorden drugsgerelateerd. Jongeren beginnen steeds vaker een eigen bedrijf. In 2018 schreven meer dan 3500 jongeren tussen de 13 en 18 zich in als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Dat is bijna een derde meer dan een jaar eerder. Ze verkopen bijvoorbeeld kleding via internet, produceren online video's of maken websites meeste ondernemende jongeren zijn te vinden in Flevoland, Gelderland en Utrecht. Tennisster Kiki Bertens heeft haar eerste partij van het jaar verloren. Ze werd in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Brisbane... in Australië uitgeschakeld door Donna Vekic uit Kroatië. Het werd 7-6, 1-6 en 7-5. Het weer bewolkt en verspreid over het land af en toe een bui. Alleen in het oosten vrijwel droog en ook wat zon. En de wind neemt in de loop van de dag af.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 I've been asking mom and daddy, but they said they He said there'll be a storm, so I lit a little fire just to keep my snowman warm. Did he slide back home to Snowland to become an Eskimo? Did he go to Iceland?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 Heel fijne vrolijk kerstfeest. De gezellige tijd aan het eind van het jaar. FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. it to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can.